kerstbal, piep. kerstomaat, kerstboom, kerstster. Kerstbol, kerstmarkt, kerstmuziek. Kerstavond, kerststukje, kerstroos. Kerstdinner, kerstavond, kerstdag, de Kerstroos, kerstmis, kerstfeest. Kerstmuziek. Drie wijzen zonder kanton. Kerstmis op jouw radio. Vijf Je bent er weer bij, bij de kerstuitzending van Radio 501. Mijn naam is Rastabarai en of nu Kerstabarai. <laughs> ja, kijk maar even hoe je het gaat noemen. Een hele goede dag, kerstdag. Heerlijk. Je hebt het overleefd eh, bijna 2011. Het einde is in zicht. Het zijn nog maar een aantal dagen tot het nieuwe jaar. En, hopelijk eh, ga jij een heel goed 2012 tegemoet. Ja, en het zou niet de Dreadlock Christmas Show zijn zonder wat reggae. Ja, de spits is eraf. When Last Christmas. Hij staat niet meer op nummer 1. Nee, Driving Home for Christmas. Dat is de nieuwe nummer 1. Ook hier bij Radio 501 zou je hem wel voorbij horen komen.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 on a reggae new year. Ja, en ook namens de hele redactie van Radio 501, de crew en mij natuurlijk mij, Rasta Barai, wensen we jou ook een heel vrolijk kerstfeest. We gaan eens even kijken of we nog wat andere muziek hebben. Tuurlijk, Ike Mouse. and it's the night before Christmas. Nog veel meer van deze reggae klanken, maar wel in de kerstsfeer. Mocht je nog een verzoekje hebben, helaas, daar doen we niet aan. Maar we zijn heel snel weer terug. In het volgend jaar. Je hoort nog twee shows. Morgen ben ik er weer. Oh nee, ben ik er niet, hè? Nee, ik ben er niet. Nou ja, goed. This is the night before Christmas. Ika Mouse, come in, please. with the little children were those pretty wise men. Giggle them and giggle them and giggle them and giggle them and giggle and applaud the people. Giggle them and giggle them and giggle them and giggle them and giggle and applaud the people. On the mountain, by the fountain, riding on a penny farthing, were the little children. Lots of cake was sharing. Christmas time again. Drinks were preparing. Christmas time again. Bulbs on the tree blinking, some flashing like lightning. It's very exciting to see the children playing. Giggle them a giggle them a giggle them a giggle them a giggle and a blow the people. Giggle them a giggle them a giggle them a giggle them a giggle and a blow the people. On the mountain, by the fountain, riding on a penny watching the little children. in the garden, the garden of Eden, playing like little children. Ika Mouse in the house. Ja jongens, we hebben toch weer een heel heftig jaar achter de rug. Eh, zeker wat Radio 501 betreft. Heel veel dingen meegemaakt. Een nieuw radiostation betreden. En nog veel meer. Je kan het allemaal teruglezen op onze site er komt nog wel een uh, jaaroverzicht, denk ik, ook wel eh, gepresenteerd door deze of gene. En eh, bekijk die updates ook eens een keer, hè, allemaal. We zitten ondertussen, geloof ik, op update 30 of zo. Ik weet het ondertussen niet. Ina Kamose en All I Want for Christmas hey. is mm, Radio 501. Here we go. Mm, yeah. Mm, This is the Christmas Dreadlock Show hier op Radio 501. And it come out, say, come in, please. All I really want for Christmas is to be a little bit more conscious. I don't really have to look expensive and dear. Say on it, do you really wanna deal in Kwanzaa? I'm the ragamuffin in that differently. Come, have a happy new year. Hey, hey, hey, this is the season Gone lick another cup and reason. All my roughneck said brethren are here. Shay on it, this is not a joke. And I beg you don't laugh and choke. But there's a few things we have to make clear. Hey, all I really want for Christmas is to be a little bit more conscious. I don't really have to look expensive and dear. Stay on it feeling Kwanzaa. I'm the ragamuffin in a that different play. Come have a happy new year. Hey, hey, hey, I am not ill. yes I am just chillin. So go on, eat your turkey and rice. Share on it, but while you're celebrating, let me ask you one thing. Why you wanna act Jesus Christ? All I really want for Christmas is to be a little bit more conscious. I don't really have to look expensive and dear. Say on it, do you really wanna deal in Kwanzaa? I'm the ragamuffin in that different beat. Come have a happy new year. Hey, mm, yeah. Mm, yeah. Santa Claus did not know, sir. Put anything in my pot, true, sir. Yo, are you taking it light? Mm, mm, mm. jingle bells and things won't put me in a spin, cause I've got my head screwed on right. Hey, all I really want for Christmas is to be a little bit more conscious. I don't really have to look expensive and dear. Say on it. Do you really wanna deal in Kwanzaa? I'm the ragamuffin in a that different place. Come have a happy new year. Hey, hey, hey, this is the season. Gonna lick another top and reason. All my roughneck, like I said, brethren are here. Say on it. This is not a joke, and I beg you don't laugh and choke. But there's a few things we have to make clear. Hey, all I really want for Christmas is to be a little bit more conscious. I don't really have to look expensive and dear. Shay on it. Do you really wanna deal in Kwanzaa? I'm the ragamuffin, a that differently? Come have a happy new year. Hey, hey, hey, hey. No, all I really want for Christmas is to be a little bit more conscious. Really have a look expensive and dear. Stay on it. Do you really wanna deal in Kwanzaa? I'm the ragamuffin, a that differently? Come Live vanuit de binnenstad van Horen. Dit is Radio 501. mocht ze zitten te luisteren. Charlize Navidad. Maar ik denk het niet hoor. We all want to wish you a very happy, merry Christmas. From the bottoms of our heart. Hier at Radio 501. Dit is de kerstuitzending van de Dreadlock Show. En natuurlijk kan je me nog één keer horen dit jaar, 29 december. Dan ben ik er weer. Tussen 6 en 8. Dat is de daverende donderdag. En dat betekent dat jij gewoon vanaf twee uur tot zit aan jouw uh, Radio 501. Eerst natuurlijk uh, Rogier van Diesveld met zijn... Eh, ik, weet, God, ik, ik, luister het gewoon te weinig. Ja, ik ben aan het werken. Misschien jij ook wel. Donderslag. Inderdaad. het borrelt zo in één keer naar boven. Dan heb je nog veel meer eh, shows. Waar ik gewoon nu niet op kom. Je hebt in ieder geval mijn show. Tussen 6 en 8. Gewoon gegarandeerd Red Ik ga nu eh, door met andere muziek. Freddie McGregor. En de clip is ook leuk. He's gonna wish you an Irish Christmas. En het is allemaal live vanuit de binnenstad van Hoorn. Zo zijn wij ook weer, Wij verzorgen jouw kerst hier bij Radio 501. is Radio 501. Is Radio 501. What a Irish Christmas day. Hippie parade. What a Irish Christmas day. See the children singing songs on a Christmas morning. See the people singing sweet songs on a Christmas day. Never feel the breeze so like an early Christmas morning. Never feel the breeze so cool like an early Christmas day. Hey, hip What a iry Christmas morning. Hip hip What a iry Christmas day. Them have a little show down the Caribbean Christmas morning. Them have another show. Papa Regan on Christmas morning. See the people doing everything the nice of the Christmas morning. See the people doing everything the nice of the Christmas swing. on a Christmas morning. Hear the people singing sweet songs on a Christmas day. Never feel the breeze so cool like a early Christmas morning. Never feel the breeze so cool like a early Christmas day. Them have a little show down at Caribbean Christmas morning. Them have another show. on Bumperine once. Yeah, we all are uh, going to celebrate Christmas with you. This is Christmas from Studio One, Freddie McGregor. It's an Irie Christmas. Tuurlijk, ook tijdens mijn show in de Christmas edition from the Dreadlock. Wishing you a very, very happy Merry Christmas and a happy, very Merry uh, Happy New Year. Hé, gezellig. Je kan merken dat die kerstborrel er goed in zit. We gaan nog eens een paar nummers draaien hoor. Nog een uh, nou, dik half uurtje te gaan. En blijf zeker luisteren, want er komen nog meer, veel meer shows. De planning is nog niet helemaal eh, bekend, maar ik geloof dat er toch wel aardig wat op programma staat. Zeker tot 8 uur kun jij blijven luisteren. Ik kan niet beloven dat ze allemaal kerstmuziek draaien, want ik weet het niet die mijn collega's ook niet altijd. Eh. Maar ik denk het wel hoor. Sterker nog, ik weet het wel zeker, denk ik. Yeah. We gaan toch even terug naar die klassieker. We zijn ermee begonnen met Wham! Last Christmas. Vele grootheden. Hij staat niet meer op nummer 1, dat is wel heel, heel grappig. Maar goed, we gaan heel snel verder met die reggae. Vergeet die, gewoon die klassiekers. Vergeet Mariah, vergeet al die anderen. Ik draai de reggae Christmas. Dit is een medley. Ah, medley, medley moet ik niet zeggen. This is a reggae night. And it's gonna be a really silent night. This is Radio 501, 501. your number one Your number one station. silent night, holy night. All is calm, all is bright. Round yon virgin, mother and child. Holy infant, so tender and mild. Sleep in heavenly peace. heavenly peace. Silent night, holy night. Shepherds quake at the sight, Glory stream from heaven afar.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 From holy We gaan eens kijken of we nog wat hebben. Wat nog meer van deze reggae muziek eh, van toepassing is natuurlijk hebben we al die grootheden. De Beatles. Zoals Run DMC, Queen, Matt. Jesus Lord. Ah, eentje die mag gewoon niet ontbreken. Zij is in de studio geweest van Radio 501. De oude studio nog. Dan heb ik het over Susanne Hans. En zij noemt zichzelf Miss Montreal. Je kan haar winnen. Ja, haar. Eh, ze geeft een huiskamerconcert bij haar thuis, meen ik. En dat gaat ze doen eh, allemaal ten goede van This is for your mama. Nee hoor, wat is de slogan ook alweer? Was. This one is for mama. Dat is hem. Want we gaan deze even afkappen, want... Uh, Sans, Miss Montreal. Being Alone with Christmas. Ik hoop het niet, want je luistert naar Radio 501 live hier. Vanuit jouw speakers knalt het helemaal naar binnen. Dit is Radio 501. Miss Montreal. Singing bells and snowy streets all around the world. Happy faces everywhere, but you're back. natuurlijk. De grote meester hem zelf mag natuurlijk niet ontbreken. Dance Hellism. That's the channel which I downloaded it from. zeggen dat het Bob Marley is met de Christmas reggae. Het zal best. We gaan nu naar de medley. It's a happy holiday. Everybody is cheerful and joy. Eddie it. Lana met de Solka, wishing you a Merry Christmas. Jingle bells, jingle bells, jingle city side. zo vaak hoor je ze niet in deze versie voorbij komen. Ik, ik doe er even een medley tegenaan. Eddie Lovett en Lara, La, Laro. Heerlijk. Leuk aan elkaar gezet. Wordt weinig bekeken op het eh, bekende kanaal waar je die filmpjes kan bekijken. Het zou toch wat vaker moeten. Vandaar dat ik hem ook promote hier tijdens de Christmas edition of de Dreadlock Show. We gaan eens even kijken wat we nog meer hebben. We got a unique vision. Dit is de Christmas Jamaica style. Here we go. where I'll be for Christmas. And the thought excites me so. Away from all the cold of some distant foreign land. I'll be where Jamaican Christmas breezes blow. They tell me snow is pretty, well maybe. What I know for sure, it's mighty cold. I would never, never, never be caught playing a cricket match on ice. In or out of form, I would be bold. It's lots more fun than fishing in the snow. deze hits nog meer. Toch alleen bij Radio 501, dat kan toch niet anders? Straks komt ook nog een Little Drummer Boy in de reggae-style voorbij. Vibes Cartel. ja, we're all gonna play the reggae tunes. Maar ik heb niet veel tijd meer, dus 10 minuten nog. En we treffen het wel hoor, dit jaar. Hopelijk blijft we het oud en nieuw ook gewoon een beetje windstil. Lekker warm wil ik niet zeggen, want alles wat beneden... Eh, 10 graden is, vind ik koud. Maar ja, we deden 20 zelfs. Eens even kijken, wat hebben we nog meer? Gregory Isaacs hebben we al gehoord, hè? Je hebt eh, ook nog eentje die ook een album uitgebracht heeft. Dat is Jazzus. Want zij gelooft in mij. Ze begonnen als een grapje. Maar dit is eenzame kerst. In de reggae Jazz style. Geniet ervan. Een paar nummers en dan zit het er alweer op. De Dreadlock Edition van dit jaar 2011.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 Met z'n allen luisteren we gewoon naar de mooiste kerstnummers. Je hoort nu straks Dennis Brown met Ding Dong, Merry on High. Christmas reggae, of course. En dan sluit ik af met The Little Drummer Boy. zit er alweer bijna op. Mijn uur, mijn bijdrage hier tijdens de Christmas Show hier op Radio 501. Maar blijf luisteren, want er komt nog veel meer goede en leuke shows. Voice of Holland. Gelukkig hebben ze ook een eh, winterstop genomen. Goed, het zit erop. Het is over en uit wat betreft de kerstmiseditie. Je hebt nog één show voor mij te goed. 29 december ben ik erbij. De laatste Dreadlock Show hier op Radio 501. Ik ga afsluiten met gewoon toch een van de grootste. Ik ben ermee begonnen, Wham! Last Christmas. Hij staat niet meer op nummer 1. Ik heb ook niet het nummer 1 van dit jaar gedraaid. Eh, Driving Home for Christmas kon ik niet vinden in de reggae-versie. Zo simpel is dat. We gaan wel naar een andere hele bekende luisteren. Jongens, ik wens jullie allemaal een heel fijn kerstfeest. En natuurlijk een heel gelukkig nieuwjaar. Mogen 2012 voor jou al jouw dromen uitkomen. En mogen Radio 5 alleen weer een heel groot jaar tegemoet gaan. Een paar minuten dan. This is Radio 501. Little boy. Little drummer boy. Niet de reggae-versie. Dat is dan weer zo jammer. Maar ik draai hem wel. Tot volgend jaar. 501